4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De veiligheidsdiensten hebben het ministerie van Volksgezondheid vorige week gewaarschuwd... dat het veel te hard van stapel loopt met de plannen voor een corona-app. Bronnen zeggen tegen de NOS dat de diensten hebben beschreven... waarop gelet moest worden met het oog op de nationale veiligheid. Het zou verre van realistisch zijn dat er binnen een paar weken een werkende app is. In Amsterdam gaan 20 moskeeën wijkteams oprichten, zegt de Raad van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam in het Parool. Om ervoor te zorgen dat tijdens de ramadan mensen niet massaal op straat gaan rondlopen... gaan de wijkteams spreken en adviseren naar huis te gaan. De islamitische vaste maand begint later deze week. Het kabinet waarschuwt opnieuw dat de coronamaatregelen morgen niet vergaand versoepeld worden. Premier Rutte en de meest betrokken ministers hebben vanmiddag vergaderd over mogelijke verruiming van de coronaregels. Als er wordt versoepeld, dan gaat het volgens minister De Jonge om kleine dingen. Minister Grapperhaus zegt dat hij zich heeft ingezet voor meer vrijheden voor jongeren. Ook suggereerde hij de mogelijkheid van eenrichtingsverkeer op de stoep. morgenavond zeggen Rutte en De Jonge hoe het verder gaat. En Oekraïne heeft het aantal brandweerlieden verdubbeld. Dat wordt ingezet in de buurt van de oude Tsjernobyl-kerncentrale. Zo'n 1400 man proberen oplaaiende branden te blussen. Ook worden er helikopters ingezet. En door de sterke wind is het bluswerk moeilijk. Er worden brandwerende stroken gemaakt... zodat het vuur de reactoren niet bereikt. In het gebied woeden al weken hevige branden... die een hoog stralingsniveau veroorzaken... Artsen waarschuwen dat radioactieve wolken naar de rest van Europa kunnen waaien als de windrichting verandert. Die kunnen bij meer vervuiling een gevaarlijke straling veroorzaken. Het weer nog volop zon bij 13 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. Wel staat er een stevige oostenwind. De komende dagen blijft het droog en zonnig. De oostenwind die neemt vanaf woensdag af.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 Let's go crazy. fell in love, we used to hold hands, man, that was enough. Yeah. Then we grew up, started to touch, used to kiss underneath the light on the back of the bus. I oh, know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I said you were the one. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with a sun on set every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away today. Starting to life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17 and we got a dream to have a family, a house and everything in between And then uh, suddenly we're 10, 23 and now we got pressure for taking our life more seriously We got a dead end jobs and got bills to pay Have old friends and now our enemies And now uh, I, am thinking back to when I was young Back to the day when I was falling in love He used to meet me on the east side In the city where the sun goes down And every day you know where we ride Through the back streets and I just wanna leave tonight. We can go anywhere we won't Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, singing. We can do anything if we put our mind to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away, it's starting to take. Start a new life together in a different place the love is how these ideas came to be. So baby, right now, play with me. Run away now, run away now, run away now. Run away now, run away now, run away now. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side.